Dit is Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. IMF-topman Stroos-Kaan wordt op dit moment gehoord door een rechter in New York. Hij wordt ervan beschuldigd in zijn hotel in New York een kamermeisje tot orale seks te hebben gedwongen. Volgens Franse media zeggen de advocaten van Stroos-Kaan dat hij een alibi heeft. Volgens hen zat hij te eten met zijn dochter op het moment dat hij het kamermeisje zou hebben lastiggevallen. In een huis in Zwijndrecht zijn bij een schietpartij drie doden en één gewonde gevallen. Het is vermoedelijk een familiekwestie. De politie ging na een melding de woning binnen en vond daar een gewonde man. Omdat de agenten dachten dat de schutter nog binnen was, werd een arrestatieteam ingeschakeld, maar die trof alleen de drie doden aan. Een Kamermeerderheid staat achter het VVD-idee om kinderopvangcentra tarieven per uur te laten hanteren. Volgens de drie partijen is een systeem met uurtarieven eerlijker en duidelijker dan de huidige praktijk, waarin ouders vaak per volledig dagdeel betalen. Daardoor komt het voor dat ze betalen voor momenten waarop hun kinderen al lang thuis zitten. De staatsschuld van de Verenigde Staten heeft het wettelijk maximum bereikt van 14,3 biljoen dollar. President Obama zei eerder al dat hij dat schuldplafond wil verhogen. Het congres is opgeroepen om dat mogelijk te maken. Volgens de regering kan Amerika in een zware recessie terechtkomen als investeerders hun vertrouwen in de Amerikaanse kredietwaardigheid verliezen. Voor de op één na laatste keer is een Space Shuttle gelanceerd. Het is de Endeavour, met als gezagvoerder de man van congreslid Giffords. Die werd in januari in Arizona door haar hoofd geschoten. Toch was ze erbij op Cape Canaveral. De Endeavour vliegt naar het internationale ruimtestation. Volgende maand is de allerlaatste vlucht met een ruimteveer. Dan gaat de Atlantis. Dan het weer. Vanavond bewolkt en plaatselijk motregen. Minima vannacht rond 12 graden. Morgen vooral ten noorden van de rivieren lichte regen. In het zuiden later op de dag wat zon. Middagtemperatuur dan tussen 14 en 19 graden. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files van 4 kilometer en langer bij Rotterdam op de A4, Vlaardingen richting Hoogvliet, voor knooppunt Benelux 4 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 Noord richting Zaanstad tussen Zeeburg en Kadoelen 4. Op de A12 bij Utrecht richting Arnhem voor Driebergen 6. A13 Den Haag richting Rotterdam voor afrit Berkenrode reis 6. A15 Europoort Rotterdam tussen Spijkenisse en Knoop het Vaanplein 7 kilometer. A15 van Gorkum naar Rotterdam voor Sliedrecht 4. De A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Knoop de Bresseplein 6.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 Alweer jaren geleden dat dit een eh, grote hit was voor eh, die formatie. En nu worden ze af en toe nog wel eens gedraaid hoor. Welkom bij deze uitzending van de Muzieker hier. Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. En dit is pas geleden nog een grote hit geweest. Zij het dan in de Nederlandse uitvoering, in het Duits, in de Spaanse, in de Italiaanse. Weet ik hoeveel uitvoeringen er geweest zijn van ABBA, de musical. Maar het was de ene hit na de andere, ook met Dancing Queen. radio is niet op Radio 4 gesprongen hoor. Omdat het daar een beetje op lijkt hè, als je de fifth van Beethoven hoort. Maar nu wordt het uitgevoerd door Exception. to be zei ik nog tegen u van Nora Jones. Lang geleden dat hij iets nieuws heeft uitgebracht, hè? Excuseert u mijn stem een beetje, hoor. I Wouldn't Need You. Dit is geschreven door die Nora Jones. een kleine oversteek maken hè, over, de, over de Noordzee. En dan van Engeland naar Ierland. Daar lopen de Dubliners rond en ze hebben het over Back in Dunham Gold. I'm a poor man, as honest as I come. I never was a thief until they caught me. The judge said, you stormy hand for red. No matter how I pled, there's only guilt I'm off to Durham jail. I'm going and nothing now can save me. Calamities, they always come in threes. And that's a man my mum said love to give me. And it's no never in the little long day. Will you find me back in Durham jail? No, never in the little long day. Will you find me back in Durham jail? Twas a great day when first I went to stay. life was one of crime, and now you see the trouble that has got me. There are four bare walls with which to stare. Me food and me lodging they are paid for. You can't see the turning of the key to hear the turning that is all you wait for. And it's not ever in a little long day. Will you find me back in your home, Jay? Dram Dit, eh, dit ga ik even opnieuw starten, want eh, hij sprong in één keer door naar 17 seconden. En op 17 seconden dan begint deze Olita Adams te zingen. Het is officiële nummer van eh, niemand minder dan Elton John. Die heeft dit geschreven samen met Benny Turpin. Het is een vast schrijversduo, hè? stand still Elton John, hij heeft het eh, jaren geleden al eens een keer geschreven. Hè? Maar eh, deze Olida Adams, zij brengt het ook heel erg mooi hoor. En dit, dit is Danny de Munk met hand op mijn hart. Er zijn veel mooie vrouwen in het leven de Want ik wil je terug, koste wat het kost. Want jij bent toch mijn toekomst en die wil ik echt niet kwijt. Schat, ik zeg je, wat heb ik toch? geleden was ik op vakantie in, eh, in Frankrijk. En daar loopt een dame rond, luisterend naar de naam Patricia Kaas. Ze had een nummer opgenomen met James Taylor. En ik kon het maar niet gevonden krijgen. Totdat Like the fact that I will love you till I die We are twelve billion light years from the edge That's a guess No one can ever say it's true But I know that I will always be with you of your love every day So don't call me a liar Just believe everything that I with the world in our sight and I'll never tire of the love that you give me every night there are nine million bicycles in Beijing that's a fact it's a thing you can't deny like the fact that I will love you till I die simple Team Mellowa Live. Er is een dvd uitgekomen en daarnaast ook nog eens een keer een cd met allemaal muziek van die Katie Mellowa. Dat ze live optreedt. Sailing to Philadelphia is een cd die eh, een aantal jaren geleden is uitgekomen. Tien jaar geleden om precies te zijn deze cd van Mark Knopfler, maar dat herkent u aan de gitaartonen, hè? De ene omschrijft het als wollig, de andere omschrijft het als razendsnel. Ik vind het gewoon prachtig. What is? Drink dens are spilling out, staggering in the square. As lads' glasses fall about and they're crackling in the air. Then around the dungeon doors, the shutters and the queue. Everybody's looking for somebody's arms to fall into. That's what it is. That's what it is now. There's frost on the graves and the monuments, but the taverns are warm in town. People curse the government and shovel hard food down. Lights are out in City Hall, the castle and the keep. Moon shines down upon it all, the legless and the sleepless. Cold on the toll gate where the wagon's creeping through. Cold on the tollgate, God knows what I can do. It's what it is. It's what it is The garrison sleeps in the citadel with a ghost in the ancient stone. High on the parapet, a Scottish piper stands alone. And high on the wind, a Highland runs me to the road. Something from the past just comes and stares into my soul Cold on a toll with a Caledonian moon Cold on a toll gone Still writing songs in the wee hours on Charlotte Street. I take a walking stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of Little Nell. It's what it is. It's what it is now. It's what it is. What it is now. bijna geen eh, computers op losgelaten. Net als in sommige muziek. Want een eh, aantal jaren geleden, in 2004 om precies te zijn, kwam er een cd uit van eh, Lee Ann Womack. I Hope You Dance, zo heet de cd. Dit nummer, dat is prachtig geschreven. Wordt prachtig uitgevoerd door die Lee Womack, Womack samen met de The Sons of the Desert. Maar dan, als bonus track, hebben ze daar ook ineens een ander nummer bij gezet. En dan hebben ze daar ook nog eens een keer een computer op losgelaten. En dan heet het ineens de Rolling Mix van I Hope You Dance. keer het origineel laten horen. De stem van die dame is precies hetzelfde natuurlijk ook van The Sons of the Desert. Alleen het is dan een iets rustiger nummer als dit hoor. Dan straks draai ik een nummer van eh, Patricia Kaas samen met eh, James Taylor. Hier in Nederland loopt een jonge man rond. Hij is helemaal idolaat, zegt hij zelf, van die James Taylor. Hij luistert naar de naam Robin van Beek. Heeft de cd opgenomen met songs van die James Taylor noemt de cd gewoon Taylor Made en heeft inderdaad de sfeer echt heel goed te pakken genomen hoor. En ook de vocals van de dames en de heer op de achtergrond zijn bijna perfect. Dit is hij met Fabriek. Mijn opa was een zeeman, getrouwd met de wind. Mijn vader was een timmerman en ik zijn enig kind. Ik trouwde met een man waarvan ik zelf niet eens zijn naam weet. Hij dronk te veel en liet me alleen achter met twee vragende ogen. Dit werk gaat niet vanzelf, dit werk is ook niet slecht. Dit werk geeft mij het eten voor het kind waarvoor ik ver. Ik wacht maar op een dagdroom om me door de dag te helpen. Dan is het tijd voor koffie en mijn broodje en ik hoop dat ik wegdroom. Dan is het de rest van mijn tijd. Mijn gedachten dwalen af, terug naar lang geleden. Ik zie mijn vader naar mij lachen als ik met hem speel. Mijn opa's verhalen, die nemen me dan mee. Naar de schepen en de vrachten en de vrienden die hij achterliet op zee. Maar het is mijn leven dat verspeeld is ik was zelf zo dom, zodat deze fabriek mijn lichaam opgebruiken kon. Ik rij naar huis vanavond, starend naar mijn hand. Spreek de wens uit dat mijn lieve meisje het beter krijgen zal. Dus mag ik alsjeblieft Zolang als mijn lichaam het toelaat en nooit een man ontmoeten naar wie het grote geld gaat, dan is het ik en mijn werk voor de rest van de morgen, voor de rest van de middag en ik weet voor de rest van mijn tijd. En dat allemaal live hè, van deze Robin van Dijk. Ik heb mensen gehoord die eh, zeggen van deze cd, het is een mooie cd geworden. Hij heeft de sfeer goed te pakken. Maar als je heel de cd afluistert, ja, dan wordt het allemaal een heel klein beetje vlak. Nou, dat moet ik wel, eh, wel eens zijn met, eh, met die mensen. Michael Bublé met een groot orkest achter zich. Een bekend nummer van jaren geleden. Ergens uit de jaren 60 dacht ik. Me and Mrs. Jones. is our favorite song. Yeah. Mrs. Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones. Hmm. We got a thing going on. We both know that it's wrong but it's much too strong let it go now mm. We gotta be extra careful That we don't our hopes up too high Cause she so so much inside de laatste volledige plaats voor eh, deze uitzending van Muziekerier.